Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad hij pakketjes met explosieven heeft verstuurd... naar een aantal legerbases in de Verenigde Staten... en een kantoor van de CIA. De man van 43 werd gearresteerd in de buurt van Seattle. Over zijn motief is niets duidelijk. Volgens de FBI is geen van de elf pakketjes geëxplodeerd... en raakte niemand gewond. De vier Servische ministers zijn uit de regering van Kosovo gestapt. Ze protesteren daarmee tegen wat ze noemen aanvallen op burgers en vertegenwoordigers van Servië... en de arrestatie gisteren van de hoge Servische functionaris Marko Djuric. Die was onaangekondigd naar een EU-debat gekomen over de toekomst van Serviërs in Kosovo. Werd later op de dag weer vrijgelaten. De Kosovaarse premier Haradinaj heeft de ministers gevraagd terug te komen van hun besluit om op te stappen. Beginnende ZZP'ers zijn steeds jonger. Volgens het CBS was in 2015 van de mensen die als zelfstandigen zonder personeel aan de slag gingen... ruim 41 procent onder de 35 jaar. Tien jaar geleden was dat nog 32 procent. Het percentage oudere starters nam juist af. In totaal begonnen in 2015 minder mensen voor zichzelf dan in 2008. ook steeg het aantal ZZP'ers dat stopt naarmate het weer beter ging met de economie. Minister Wiebes stelt donderdag in de ministerraad voor om honderden miljoenen euro's te investeren in de bouw van een stikstoffabriek. Daarin kan uit het buitenland geïmporteerd gas worden aangepast. Dat is nodig, want Nederlandse apparaten, zoals cv-ketels of gasfornuizen, werken nu alleen op Groningsgas. Wiebes wil verder dat de 200 industriële grootverbruikers binnen vier jaar van het Groningsgas afgaan. Het weer, vannacht overal droog, de regen trekt naar het oosten weg.